uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Shell is hard getroffen door de coronacrisis. De oliemaatschappij leed een nettoverlies van meer dan 15 miljard euro... in het tweede kwartaal van dit jaar. Door de wereldwijde coronamaatregelen werd de afgelopen maanden... veel minder brandstof verkocht aan de pomp. Ook in de luchtvaart viel de vraag naar kerosine weg. Daarnaast heeft Shell veel last van de lage olieprijs. Die kelderde na het uitbreken van de pandemie... en is nog altijd niet terug op het niveau van voor de crisis. De reddingsbrigade heeft gisteren bij Callans Oog drie jongens uit zee gered. Ze waren in een muisstroom terechtgekomen. De jongens in de leeftijd van 10 tot 12 jaar gingen rond half acht de zee in. Ze kwamen in een grote geul terecht en werden meegesleurd tot zo'n 100 meter uit de kust. Een strandtenteigenaar zag het gebeuren en schakelde de reddingsbrigade in. De jongens hoefden niet naar het ziekenhuis en maken het naar omstandigheden goed. De Australische deelstaat Victoria, waar de miljoenenstad Melbourne ligt... meldt ruim 700 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een nieuw dagrecord. 13 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Het hoogste dodental op één dag. Melbourne is sinds 9 juli in lockdown... maar de premier geeft toe dat hij niet de gewenste resultaten geeft... en kondigt de nieuwe maatregelen aan... Zo moeten alle inwoners van Victoria vanaf zondag in het openbaar een mondkapje dragen. Die verplichting gold tot nu toe alleen voor de inwoners van Melbourne. De stemming onder Nederlandse producenten is deze maand wat verbeterd ten opzichte van vorige maand. Het producentenvertrouwen bleef negatief, maar steeg van min 15,1 naar min 8,7, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral fabrikanten van kleding, textiel en leer zijn een stuk positiever dan vorige maand. Gemiddeld lag het cijfer de afgelopen twee decennia op 0,5. Alles boven de nul geeft overwegend optimisme aan en onder de nul meer somberheid. Het weer zonnig en hier en daar wat sluierwolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden van het land. Morgen ook veel zon en nog iets warmer, met lokaal zelfs 35 graden.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 En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting, tot wel 20%. Fijne vakantie. Kijk op anwb.nl slash reisverzekering. Ja, van Mios kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. There's so much love between the lines. It's hard to witness. 30 juli. Goedemorgen Zandvoort. De week van de Pride en daarom Hairglow. Onvervalste Jeannette Disco uit België. Hier bij ZFM. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 12 uur bij je. En eh, ja, veel muziek. Jelme straks. Jaap Koper komt nog even langs. De column van Tino Stuy. Genoeg te doen vanochtend.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 En nou, dan denk je, waar ken ik hem toch van? Ja, dat is een liedje uit de jaren 90. Het is opnieuw ingezongen, laat ik dat maar zeggen. Goed, deze plaat hoor ik vorige week ergens aan het eind van de non-stop. Werd hij opeens heel bruut afgebroken. En dat kan niet. Dus ik denk, daarom gewoon nog een keer. Chris Ria, if you think it's Over. Hier bij ZFM waar het 10 over 10 is. Ria, Fool If You Think It's Over, hier bij ZFM. En eh, ja, het schijnt dat, uh, dat Ger Loogman in het verleden met, met Chris Ria te maken heeft. Hij heeft een keer iets over verteld. Volgens mij ook iets met Formule 1 en dat soort dingen. Dat komt ongetwijfeld terug in het nieuwe programma... wat, uh, wat Ger Loogman op dinsdagochtend heeft, vol met anekdotes. En ja, als we het dan over de Formule 1 hebben... komend weekend Silverstone. En laten we even terugkijken naar twee weken geleden... naar die geweldige race in Hongarije.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 Crossing the line in second place, it's the mistake turned into a podium for Max Verstappen. Second place for Red Bull. Valtteri Bottas comes home in oh, third. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jill Scott. Ja, en gisteravond opeens, totaal onvoorbereid, viel ik midden in een documentaire van George Michael. En ja, ik weet niet of je hem gezien hebt, een hele lange documentaire. Heel veel over soul en over Stevie Wonder en de rol van Stevie Wonder. Maar vooral over George Michael. En wat een geweldige muziek. En elk nummer wat langskwam, dat, dat bracht weer die herinneringen. Je kunt hem terugkijken, moet je gewoon doen. En eh, ik krijg gewoon even een nummer van Stevie Wonder... vertolkt door George Michael. As, hier is die. tomorrow But in passing we'll grow older every day Just as all is born is new You know what I say is true Michael, Mary J. Blige, S. En ik weet zeker dat er ergens hier in stand voor een oud-voorzitter... dan dansen op het balkon met uitzicht op zee staat. Die vindt het geweldig, dat weet ik. Goed, en kijk naar buiten jongens. Het is eh, ja, 20 graden, maar het loopt nog steeds op.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 Een van de meest gedraaide platen volgens mij hier op ZFM. Wat denk jij Jelmer, of niet? Ehm, ik heb hem nog niet gedraaid. Heb jij hem nog niet gedraaid en jij bent van de zomerhits? Nee. Ja, dat klopt inderdaad. <laughs> toen kwam hij niet voorbij inderdaad. Goed, je hebt wel een eh, andere nieuwe plaat. Die gaan we zo meteen draaien. Maar daarvoor bel je niet. Tenminste, denk ik. Je hebt weer allemaal nieuw, eh, nieuwe dingen ontdekt hier in het dorp. Dus veel nieuws. Ja, Zeker, er is eh, genoeg nieuws gebeurd eh, de afgelopen 24 uur. Ja. Eh, zo ook meteen iets opvallends wat niet alledaags gebeurt. een lijnbus van Connection die werd afgesleept. En dit gebeurde dus gistermiddag wel. Okay. rond, twee, rond twee uur stond bij de bushalte in het centrum aan de Louis-Davidstraat een Connection-bus met buspech. Okay. dat, staat er, dat staat echt zo geschreven. <laughs> in tegenstelling tot een bus met autopech. Maar ja, heb je buspech. ja. Ehm, dus de pechgroep werd ingeschakeld. Het kleine gele bekende busje van de ANWB kwam niet van pas, maar wel een enorm geel gevaarte moest uitdrukken. Een wagen met liefst acht dikke wielen, waarnaast de bus zelfs even klein leek, moest ter plaatse komen. Eh, <laughs> op de indrukwekkende sleepwagen zaten takels en waarmee de bus kon worden geborgen. Maar dat was dus even iets opvallends nou, eh, in het eh. centrum van Zandvoort gistermiddag. Ja. dan het volgende. En dan is het geen strand weer, gaan ze dat soort dingen organiseren. Vind ik leuk. <laughs> Ja, <laughs> dan... patiënten van het Spaarne Gasthuis in Haarlem raken steeds vaker geïrriteerd over langere wachttijden in verband met coronamaatregelen en overbelast personeel dat merkt voorzitter van de raad van bestuur eh, van Sjaik van het ziekenhuis. Dat schrijft NA Nieuws eh, gistermiddag. Hij roept op tot meer begrip en geduld. Eh, het personeel doet hun stinkende best, maar het gaat op dit moment niet harder dan het gaat, zegt hij. Het ziekenhuis is nog amper bekomen van het harde werken in de afgelopen periode, zegt Van Sjaik. Overbelaste zorgmedewerkers laat hij nu bijkomen met vakanties. Maar hij weet niet of ze straks de veerkracht hebben om een tweede coronagolf, als die er al komt, op te mhm. vangen. Naast de voorbereiding om een eventuele tweede golf op te vangen, moet ook nog de andere reguliere zorg van begin dit jaar ingehaald worden. En dan komen er natuurlijk ook nog dagelijks eh, nieuwe, eh, nieuwe zorg bij. Niet alle patiënten nemen de langere wachttijden die nu ontstaan het ziekenhuis in dank af. Uh, de directeur merkt dat mensen ongeduldig en soms zelfs boos worden. Dat ze vaak een beetje geïrriteerd zijn eh, om de lange wachttijden. Van Scheik vindt het jammer dat mensen het niet meer pikken dat de regels in het ziekenhuis om bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand te houden en te screenen aan de voordeur eh, nu zelfs nog strenger gehanteerd worden. Ondanks dat het aantal mensen dat met het coronavirus besmet is eh, weer toeneemt, kan van Scheik het aantal ziekenhuisopnames in Haarlem bijna op de vingers van één hand tellen. En dat is toch wel uh, dichterlijk positief te noemen, om dat bericht een beetje zo af te sluiten. Ja, ja. die eh, mensen die doen wat, ze, wat ze kunnen en dus dan krijg je weer gezeik, inderdaad. Eh, ja. Belachelijk. Ja, nee, inderdaad. Het is, nou ja, ik zal er maar niet te veel aan zeggen, maar... nee. Je kan je ook wel eens verplaatsen in iemand anders en dat lijkt nogal lastig voor sommige mensen. Maar ehm, Optredens van Afrojack, Chris Cross Amsterdam, Lucas en Steve en Sam Veld vanaf het strand van Zandvoort. Ja, dat gaat dit, deze zomer toch nog gebeuren. Festival en concerten zijn natuurlijk noodgedwongen afgelast vanwege het coronavirus. Uh, Radio 538 wil samen met haar luisteraars en hun favoriete DJ's alsnog extra van de zomer genieten. En organiseert daarom een bijzonder strandfeest, de Summer Sessions geheel volgens de regels van het RIVM treden Spinning Records, DJ's, Afrojack, Chris Cross Amsterdam, Lucas en Steve en Sam Veld, zoals ik net al zei. Mhm. Eh, zij treden op vanaf het strand van Zandvoort op een unieke locatie. De shows zijn uh, exclusief voor 100 eh, luisteraars. die krijgen daar toegang tot. tot een 60 tot, 90 minuten durende set. En afhankelijk van het zomerse weer vinden deze summer sessions dan plaats op 5, 10 of 11 augustus in het strandpavioen Safari Lodge in Zandvoort. Maar... Ja, en hoe je kans kan maken, dat is allemaal op die andere zender, maar blijf vooral even hier, want ik heb nog meer nieuws. Ja, maar, maar eh. jammer, <laughs> jammer. Wat, wat denk je nou, als Afrojack bij Safari Lodge eh, staat te draaien, eh, dat hoort toch heel Zandvoort en dan staat toch iedereen op de boulevard en dan hou je toch geen is er toch geen afstand en zijn er toch geen 60 mensen die daar maar naartoe gaan? Je bedoelt dat er gewoon nog mensen omheen zeg maar, komen? Ja, dat lijkt me... Ja, ja, ja. kijk, je kunt wel, je kunt natuurlijk, met, met kaartjes mag je daar naar binnen. Maar als zo'n zo, zo, crisscross of, of eh, eh, daar losgaat... Dat, dat kun je in half Zandvoort horen. En ik denk dat dat ontzettend veel mensen aantrekt. Dat de boulevard vol komt te staan. Maar goed, dat... Eh, ja, ik denk dat dat op zich wel goed georganiseerd gaat Laten we, dat, laten we het hopen, inderdaad. Je had nog een laatste nieuwtje. Met, met zo'n... nog even als laatste, met zo'n evenement als afgelopen week met de Pride at the Beach ging het ook hartstikke goed. Dus ja een beetje vertrouwen erin. Hè? <laughs> Natuurlijk, natuurlijk. <laughs> Ehm, dan als laatste inderdaad, namelijk dat het Zandvoort Museum eh, haar openingstijden wijzigt. Namelijk per 1 augustus gaat het Zandvoort Museum weer open van dinsdag tot en met zondag. Dat betekent ook dat de VVV Front Office zes dagen uh, bereikbaar is van 10 tot 4. Het Zandvoort Museum eh, biedt ook wekelijks historische wandelingen door het centrum. Mhm. En u kunt zien wanneer deze plaatsvinden op de website van zandvoortmuseum.nl eh, slash wandelingen. De meeste dorpswandelingen starten bij het Zandvoort zelf. Een gids loopt met u mee en vertelt over de geschiedenis van Zandvoort. Voor of achteraf kunt u meteen een kijkje nemen in het museum zelf, waar nog tot 6 september de tentoonstelling staat Magic Moments in de Formule 1 Zandvoort. Uh, tevens zijn er wandelingen die starten bij de ingang van de waterlijnduinen eh, dit zijn dan de bunker- en natuurwandelingen door het mooie natuurgebied. Uiteraard wordt het Corona Museumprotocol gevolgd, zodat men samen met het museumteam veilig en verantwoord kan genieten van de cultuur in Zandvoort. En meer informatie is uiteraard te vinden. Alles over de data en het aanmelden op www.zandvoortsmuseum.nl. Heel mooi. Ja, en die, die wandelingen zijn echt leuk. Je hoort echt allemaal dingen die je daarvoor nooit gehoord hebt is zeker een aanrader en ik denk ook eh, voor de Zandvoorters zelf. Ja, ja, Want het klinkt misschien, het klinkt misschien heel toeristisch, maar... Ja. Maar het is, toch best het is gewoon heel, erg leuk om met, een, met een, een, een, iemand die van de geschiedenis kent... Een, gewoon een wandeling door je eigen dorp te maken. Dus gewoon echt heel erg leuk. Ja, ja. want het, inderdaad, het klinkt misschien heel toeristisch... maar dus, er, eh, er wonen natuurlijk ook een hoop mensen in Zandvoort... die er nog niet zo lang wonen oh en daarvoor is het natuurlijk ook interessant. En je hoort wel al die verhalen, dus dat is, eh, dat is gewoon heel erg leuk. Ja. Goed, Jelmer. Dan, ja, Ehm, jij zei, eh, ik, heb een, ik heb een nieuwe plaat ontdekt, Taylor Swift. En ik zei al tegen je, ik hou helemaal niet van Taylor Swift. Maar hij zegt, ja, je moet hier wel naar luisteren, want dit is toch anders. Ja, ze heeft vorige week een nieuw album uitgebracht. Ja. En normaal ben ik altijd alleen van de hits van haar geweest. Dus niet echt dat ik er volg of zo. Maar dit is het eerste album dat ik helemaal van heb geluisterd. Okay. En een van mijn favoriete nummers hieruit, die heb jij klaarstaan als het goed is. Ja, The Last Great American Dynasty die ga ik draaien voor je. En ehm, ja, ik ben benieuwd. Ik, ik uh, ken Taylor Swift eigenlijk alleen maar van dat gedoe met Katy Perry... en, en de naam oh. en allerlei dingen die ze in haar teksten verstopt... en, en dat soort eh, complotdingen die er allemaal over gaan. maar eh, ik ben benieuwd. Ik heb nog, ja. ik heb nog één dingetje. Ja. ik heb vanmiddag natuurlijk ook weer een programma. Ja, ja klopt. Van 1 tot 3. Lunchroom hebben natuurlijk van alles en nog wat. Zoals altijd een heel bomvol programma dat je denkt van Past het uur vliegen zo voorbij. Maar eh, we hebben ook een speciale artiest van de dag. En om u vast al een beetje warm te maken. Het heeft iets te maken, tenminste de opkomst van die artiest heeft iets te maken met Pink Floyd. En eh, zij is ook vandaag jarig. Oh. 62 jaar, dat is het enige wat ik zeg. En vanmiddag luisteren, dan eh, hoor, hoort u een paar nummers van haar. Ik ben, maar ben... Taylor Swift. Ja, ik ben benieuwd, <laughs> jammer. Dankjewel weer. Tot, en succes vanmiddag. Hoi, hoi. Doei. Lux house on the coast Took her mind off St. Louis Bill was the heir to the Standard Oil name And money And the town said How did a middle class divorcee do it? The wedding was charming If a little gauche There's only so far new money goes tasteful, if a little loud. The doctor had told him to settle down. It must have been her fault his heart gave out. And they said, there goes the last great American dynasty. Who knows if she never showed up, what could have been? There goes the maddest woman this town has ever seen. She had a marvelous time ruining everything. Rebecca gave up on the Rhode Island set forever. Flew in all her pack friends from the city. Filled the pool with champagne and swam with the big names and blew through the money on the boys and the episode of what could have been. There goes the most shameless woman this town has ever seen. never showed up, what could have zijn weer wakker. Madness, Last Boat to Cairo. En daarvoor, Jelmer, je hebt gelijk, hij is mooi. Het nieuwe nummer van Taylor Swift van het album The Last Great American Dynasty. Ik vond hem, ik vond hem inderdaad mooi. Ja, en waarom draai ik nou, nou Madness? Ja, dat, dat komt weer omdat die hebben hun roots weer in de ska, in de reggae. En een van de grootste ska-reggae, of tenminste reggae-mannen... is toch Buju Banton. En Buju Banton die heeft na tien jaar weer een nieuw album uit... En, eh, en dat is geweldig. En daar zit een nummer op met Pharrell. En dat wordt volgens mij echt een superhit. Hier is die Bujubanto, Sherry, samen met Pharrell Williams. Mind reader. I saw you from behind. I thought that you were mine. And your zodiac sign was fun. From wood it was the line. Cherry pie in my eyes. Convince me that you're the one. So you might as well. body, girl, wind your body. Look it up. Move your body, wind your body. Move your body, wind your body. Look it up. Yeah. Your body, girl, wind your body. Move your body. Wind up your waist, set the pace and down. Bubble up your body when the band can come. You know where you set off, so close up it take off. Stand up and face it, Don't bother road. Girls in our friends enough till them plenty. Step out and step off in a four door Bentley. Need that girl. Tell me, have you seen that girl? Girl, you know me love can't empty. Wonder who sent me support on me house straight a girl factory. that girl. Tell me you seen that girl. Alright, good girls have a very bad habit. Lock me down for deal with and crap Good thing me no left out me tonic. Excursion, excursion. Grind down the ear polish and toes. Photo shoot pretty fly girl, shank a pose. My girl, you know pretty like most. Lunch in Malta, tea on the coast. Vegan meals and no bad roast. You're just only in at the finest clothes. I really love your style. Girls and our friends enough, till them plenty. Step out and step off in a four a Bentley. Need that girl. Tell me have you seen that girl? Girl, you know me love can't empty. Wonder who sent me. Step out of me house, go straight to girl factory. Need that saw you from behind I thought that you were mine And your zodiac sign was fine Brumwood, it was the lime Cherry pie in my eyes Convince me that you're the one So you might as well Wine your body it, Move your body Wine your body So you might as well Move your body, girl, wine your body. Move your body, girl, wine your body. Move your body, wine your body. Move, your body. Girls in a frenzy, nothing them plenty. Step out, I step off in a four, you a Bentley. I need that girl. Tell me have you seen that girl? Girl, you know me enough, can empty. Wonder who sent me. Step out of me house, go straight to girl factory. I need that girl. Tell me have you seen that girl? So you might as well. Jubanton samen met Pharrell Williams. Ja, ik vind het leuk. En volgens mij wordt het best een grote plaat. Ja, dan hoor je weer. De plaat met de pingpongtafel op de achtergrond. Het is niet hier de recreatieruimte van ZFM. Het is de nieuwe plaat van Femke Louise. En hij is leuk. free begrijp Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon En daarom ben ik nu emotieloos Vroeger heb ik ook getoond Dat ik iemand zie die mijn liefde verdient Maar blijkbaar is dat niet meer zo gewoon Hey, hallo Wat jij geeft heb ik hier niet voor jou Ik voel me leeg, ook al voelt het vertrouwd is dat niet meer zo gewoon En daarom ben ik nu emotieloos Vroeger heb ik ook gedroomd Dat ik iemand zie die mijn liefde verdient Maar blijkbaar de nieuwe Femke Louise, emotieloos. Met de pingpongtafel op de achtergrond. Goed, 5 voor 11. Straks even het nieuws en daarna kom ik weer terug. En dan drie platen na 11 hebben we Jaap Koper. En die gaat alles vertellen wat er vanavond in Alternative FM zit. En dan ergens in tweede uur ook nog de column van Tino Stuy. En het gaat over hamsteren. Allemaal hartstikke leuk. Goed, dat straks. En tot die tijd, de nieuwe Liana La Havas. sweet. Tot straks, naar de klok van 11.